So, uh, baby, come on, baby, hey, yeah. pretende. Tapos ang estima, damos otra técnica mina, yeah. Tabo mi que, yeah. Tushi a la más cerca mi cinta, así es mortal tu normal, tu mi cuné. Pero a ver tu otro rumbo, no sé tu Quita tu paya, fuiste, nos camina. Mami, prepara pa' sobre mi que. Er is je met me doet, maar wel crazy. Sweet nice lips, die roze van lady. En maybe krijg ik het drie terug. je doe snel, doe vlug. Kom hier en geef me die kus. Dus bij deze, dat was om ik keer, maar nee. Aardbei, kuzu, sukuri, badje. Beloof, dat is wat ik het liefst wil. está sweet manera ice cream, pero toch caliente. Dus je hebt iets, dat zie me loco de mi mientje. Dus steentje, je maakt maar helemaal lauw. Temperatuur stijgt en dat komt allemaal door jou. Je liefde wil ik innen, dan zal ik jou verminnen. Dus naar Bubotahasi kan ik even nooit verzinnen. Dus als je solo bent, wil je me pingen. Maar zo, amor, kun ons dat traas zijn op a cappella dingen. Sweet, soda, oh, sweet, sweet. Ah. zonder jou. Ik weet dat steen niet bom, want die bom, no, no. Alles wat je doet met mij is zo ah, sweet. Alles wat je doet met mij is zo sweet. Alles wat je doet met mij is zo ah, sweet. Alles wat je doet, bij alles wat je doet, baby. Alles wat je doet met mij is zo oh, sweet. Hou me vast en laat me nooit meer gaan. Alles wat je doet met mij is zo oh, sweet. Maak me blij, maak me blij, schat, je blijft